Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien heb jij thuis ook wel zo'n laadje met oude telefoons en andere apparaten. We hebben in Nederland met z'n allen bijna 27 miljoen oude smartphones liggen. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Dat is zonde, want die dingen zitten vol met kostbare grondstoffen. Materialen zoals kobalt, wolfraam, tin, palladium, magnesium en goud. En dan moet je voorstellen, dan gaat het om 364 kilo goud... ter waarde van 36 miljoen en om even eh, dit, dit, zeg maar te verbeelden, die 364 kilo goud is goed voor 73.000 trouwringen. En dat ligt dus te verstoffen. Veel mensen willen een backup toestel voor als ze hun telefoon laten vallen... of durven hem niet in te leveren omdat ze bang zijn dat gegevens dan worden gestolen. Starters op de woningmarkt krijgen steeds meer concurrentie. De laatste maanden worden opvallend veel aanvragen voor nieuwe hypotheken gedaan... door doorstromers, zegt de Telegraaf. Mensen die dus al een koopwoning hebben, maar op zoek zijn naar iets anders. Volgens adviseurs hadden starters een tijdje een voordeel... omdat ze minder belasting hoeven te betalen. Toch worden ze nu weer vaak overboden. En in Amerika gaat het weer veel over Donald Trump en Jeffrey Epstein. Die laatste overleed jaren geleden in een cel en zat vast in een grote misbruikzaak. Epstein had veel rijke en beroemde vrienden en kennissen. Trump zegt dat hij er geen van was, maar er is nu een kaart opgedoken die hij zou hebben gemaakt voor de verjaardag van Epstein. Daarop staat een vrouwenlichaam getekend met onder meer geschreven dat de twee dingen met elkaar gemeen hebben. Onderaan staat de krabbel van Trump. Het Witte Huis zegt dat het briefje nep is. En een opvallende zwemmer in het water in Utrecht. Gisteren dobberde een zeehond door de stad. Ik vind het geweldig. Ik vind het eh, heel bijzonder. Ik, eh, ik, las het net ineens. Eh, ik zat achter mijn computer. Ik wilde er eigenlijk al mee stoppen. En toen op het laatste moment dacht ik... hey, dat is een mooie excuus om te gaan. Wie ziet nou een zeehond in Utrecht? Hij is lekker aan het chillen. Volgens mij lekker aan de zon. En denkt de laatste dag lekker te genieten van het weer. <laughs> Volgens mij heeft hij het goed. Dat klopt wel. RTV Utrecht checkt het bij een stadsecoloog. Die denkt dat het dier uiteindelijk weg zal gaan. Hij kan in de stad wel vis vinden en heeft het dus prima. Maar het is wel saai. Zijn soortgenoten zwemmen in zee. Dus daar zal deze zeehond ook weer naartoe willen. Het weer nog erg wisselend vandaag. In het oosten wordt het grijs en vooral vanochtend kletsnat. In het zuidwesten blijft het juist zo goed als droog en is er vanmiddag best wat zon. En het wordt daar een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en Knoop het Eemnes... 14 kilometer file, 24 minuten vertraging. Door een eh, politieonderzoek is de A2 van Amsterdam naar Utrecht dicht. Bij Vinkenveen staat 5 kilometer file. De kan omrijden via Hilversum over de A9, A1 en de A27... Op de A2 Amsterdam-Utrecht dus 5 kilometer file vanaf Apkoude. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam 8 kilometer file tussen Zaanstad, Assendelft en Knoop het Koenplein.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 Uh-huh. La Uh-huh. Sorry, sorry, sorry, sorry. Even my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie lying. seems always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe.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 In steden in Nepal zijn ook vandaag weer protesten. Gisteren werden in de hoofdstad Kathmandu zeker 19 mensen gedood door de politie. Aanleiding voor de protesten was een verbod op sociale media. Dat is intussen opgeheven, maar voor onze demonstranten is het protest veel breder. De Thaise oud-premier Thaksin moet zijn celstraf alsnog uitzitten, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Hij zat vanwege zijn gezondheid een jaar in het ziekenhuis... maar dat telt volgens het Hof niet als detentie. En de Noorse parlementsverkiezingen zijn net gewonnen door een linksblok.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 Goedemorgen.